7 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Een aantal Europese landen vindt KNVB-voorzitter Michael van Praag geschikt als kandidaat voor de FIFA-voorzittersverkiezingen. Hij zou een goed alternatief zijn voor de omstreden Michel Platini, die momenteel door de FIFA is geschorst. Dat heeft de BBC gehoord van bronnen bij de UEFA na afloop van de spoedvergadering van de Europese Voetbalunie in Lyon. Tegen vier verdachten van de rellen in de Schilderswijk in Den Haag is tot anderhalf jaar celstraf geëist. Ze waren betrokken bij de ongeregeldheden na de dood van arrestant Mitch Henriquez. Ze gooiden met stenen naar agenten, maakten benzinebommen of plunderden een supermarkt. Een van de mannen zou een foto van een agent op internet hebben geplaatst... en hem hebben aangewezen als een van de mishandelaars van Henriquez, wat niet zo was. Volkswagen roept in Europa 8,5 miljoen dieselauto's terug, heeft het concern vanmiddag bekendgemaakt. Het gebeurde enkele uren nadat de Duitse RDW het bedrijf had verplicht om in Duitsland 2,4 miljoen auto's terug te halen. Wereldwijd zijn er volgens Volkswagen zo'n 11 miljoen dieselauto's uitgerust met software waarmee milieutests kunnen worden gemanipuleerd. Hoeveel auto's in Nederland terug moeten naar de garage is nog onduidelijk. De jongen van 15 uit Groningen die vorige week werd aangehouden in de Jumbo-zaak is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. De verdachte van 50 in de afpersingszaak blijft vastzitten. Die zit nog steeds in beperking. Toen hebben we verder niets kwijt over de Jumbo-zaak. De afgelopen maanden waren er verschillende incidenten bij Jumbo-supermarkten in Groningen en Zwolle, zoals bommeldingen. Het is erg druk op de Nederlandse snelwegen. Om half zes stond er 413 kilometer. Daarmee is het een van de drukste spitsen van dit jaar. Alleen op 5 februari was de avondspits nog drukker. Het weer vanavond en vannacht is het minder nat, ook weer niet helemaal droog. Het koelt af naar 4 tot 8 graden.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 tussen Naarden en die Diemen nog altijd 10 kilometer en 20 minuten oponthoud. Ook 20 minuten vertraging heb je op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Oudekerk aan de Amstel en Vinkenveen. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is daar dicht... Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwmeer 8 kilometer. Dan de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Dorp 5 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht.